Dikter Hark met het NOS Journaal. De werkloosheid is voorkwamen er in augustus 8000 werklozen bij. Daarmee komt het totaal aantal mensen zonder baan op 421.000. Dat betekent dat nu 5,4% van de beroepsbevolking in Nederland zonder werk zit. De zedenpolitie doet onderzoek op een basisschool in Zoetermeer. De ouders van twee leerlingen van de onderbouw deden eerder deze week aangifte tegen een lerares en een medewerker. Ze zijn inmiddels op actief gesteld. Er is niet bekendgemaakt wat de beschuldigingen precies eh, inhouden. Gisteren is er bij de medewerkers huiszoeking gedaan. De ouders van andere leerlingen van de Zoetermeerse school zijn op een speciale ouderavond ingelicht over het politieonderzoek. De Zwitserse bank UBS heeft ontdekt dat een, een van zijn handelaren een verlies heeft veroorzaakt van zo'n 2 miljard dollar. Volgens de bank had hij geen toestemming om te handelen, waardoor UBS in het derde kwartaal mogelijk in de rode cijfers komt. Na bekendmaking daalde het aandeel van de Zwitserse bank met ruim 7%. De bank zegt dat de actie van de handelaar geen invloed heeft op het geld van klanten. Meer informatie heeft UBS niet naar buiten gebracht. Israël heeft zijn ambassadeur uit Jordanië teruggehaald, melden Israëlische media. De regering zou bang zijn voor geweld tijdens een pro-Palestijnse demonstratie vandaag. Activisten hebben opgeroepen tot een massale betoging bij de Israëlische ambassade in Amman. Vorige week werd de ambassade in Cairo al aangevallen door woedende Egyptenaren. Behalve de ambassadeur zou Israël ook bijna al het andere ambassadepersoneel uit Jordanië hebben teruggeroepen. Eén medewerker blijft op zijn post. Het Israëlische ministerie wil de berichten niet bevestigen. Jordanië en Egypte zijn de enige Arabische landen waar Israël een ambassade heeft. Het weer nog bewolkt, maar ook af en toe zon. Het blijft droog bij een temperatuur van een graad of 18.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 Verderop nog eens een keer 7 kilometer tussen Schiphol en Knopen te Diepe Meer. Richting Den Haag staat bij Zoeterwoude Rijndijk 8 kilometer na een ongeluk. Daar is de linkerreis ook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopen het Raasdorp 5. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en Osdorp 8 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. H12 Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Gouda 4 kilometer. En Den Haag bij Nieuwebrug ook nog eens een keer 3 kilometer.